Frequencies met Reality. Eh, dan hebben we natuurlijk nog het geval van Jonas Parson... die uit Egypte op vakantie is geweest. Eh, en die gaat ons vanavond, als het goed is, gaat hij ons even vergezellen. Ik weet niet precies hoe zijn timing is met het vliegtuig. Uh, dan gaat hij ons van alles vertellen over hoe zijn vakantie was... en hoe hij op een 320cc quad heeft gereden, als ik het goed heb. Ehm, dus dat gaan we meemaken in de pauze. nu eerst nog een paar nummertjes, omdat de raadsvergadering nog steeds stil is. flying through the stars. I hope this night will last forever. I hope this night will last forever. surprise. Got a feeling lost for treasure. Beetje een slechte doorstart, maar kan gebeuren. Hier dus Years and Years King. sand. No more guessing, no regret. Ja, je hoort het. Sun is Shining door X1 en Grasso. En voor het volgende nummer, omdat de livestream nog steeds niet werkt... misschien is het al afgelopen, We hebben geen idee. Ik heb contact gelegd met, eh, met Belinda van de Raadsvergadering. Uh, eh, gaan wij door met een aardig oud nummer uit 1983, als ik het goed heb. Eh, van Nena, 99 Kloefballons. cry Dan hoorde ik wel dat eh, de livestream eruit ligt. Maar het blijkt dus dat hij om half negen was die al afgelopen. Dus daar schieten we ook niet veel, veel verder mee op. Eh, dat betekent dus dat we ook niet bezoek krijgen van Jonas Parson. En dat ik hierbij ga eindigen. En dat we verder gaan met zoals ik zie ZFM Jazz. Deel 1. Dus dankjewel voor het luisteren. Voor deze korte livestream van uh, de raadsvergadering 24 november 2015. En dan gaan we nu verder met uh, ZFM Jazz. Eh, dit was Quinten. En een fijne avond nog. Concerto pour clavecin, dus Jacques Lussier trio. We gaan verder met uh, Autumn in New York. José James met uh, Jeff Does it seem? autumn in New York is often mingled with pain. Dreamers with empty Exhausted. Ruben Heijn dus. Ruben Heijn is een paar maandjes ouder dan ik. 8 juni 1982. Hij heeft een jazzopleiding gedaan aan het conservatorium te Amsterdam. En hij uh, treedt op eh, met eh, verschillende artiesten. Hans Theeuwen, Treintje Oosterhuis. Uh, Metropoolorkest. Ja, en Wouter Hamel. Ehm, dus ja, Nederlands artiest. Gaat goed met hem. We gaan verder met de Modern Jazz Quartet. Blues in C minor. het eerste uur van ZFM alweer afsluiten. Het nummer Sugar Stanley 13. Tot na inside 6.9. Straks meer. 4FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...